Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Alexander Pechtold stopt na de verkiezingen als leider van D66... als zijn partij dan niet gaat meeregeren. In het programma Pauw zei hij dat het dan tijd wordt voor een ander. Pechtold leidt D66 al tien jaar en is bij de verkiezingen in maart opnieuw lijsttrekker. Tot nu toe zat de partij onder zijn leiding steeds in de oppositie. De laatste jaren wordt D66 gerekend tot de constructieve oppositie... omdat de partij kabinetsplannen aan een meerderheid in de Eerste Kamer heeft geholpen. Vandaag presenteert D66 haar concept verkiezingsprogramma. Pechtold zei in Pauw dat daarin opnieuw de nadruk zal liggen op onderwijs en op banen. Een hoge Turkse diplomaat in Rotterdam is volgens burgemeester Abu Taleb zijn boekje te buiten gegaan. De Turkse consul-generaal in Rotterdam schrijft in een brief aan een aantal burgemeesters hoe zij volgens hem moeten optreden bij demonstraties tegen de Turkse regering. Abu Taleb zei gisteravond in de gemeenteraad dat hij liever zelf bepaalt hoe hij omgaat met de vrijheid van meningsuiting. Vandaag heeft hij een gesprek met de Turkse diplomaat. Bij een explosie in een Belgische sporthal is zeker één dode gevallen. Het gebeurde in Chimay aan de Franse grens. De ontploffing was kort na middernacht en is mogelijk veroorzaakt door een gaslek. De sporthal stortte deels in. De brandweer van Chimay zegt dat er op dat moment nog mensen binnen waren... en vreest dat er slachtoffers onder het puin liggen. Naast één dode zijn er op dit moment vier gewonden, van wie twee ernstig. AZ heeft zich geplaatst voor de groepsfase van de Europa League. De Alkmaarders speelden thuis met 0-0 gelijk tegen Vojvodina uit Servië. En dat was voldoende na de 3-0 overwinning vorige week in de uitwedstrijd. Het weer, het is een warme nacht, minima rond 19 graden. Daarna opnieuw een zonnige dag met misschien wat sluierwolken. In de kustprovincies wordt het met 26 graden iets minder warm dan gisteren.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 Besides, he drink too much and smoke too many. And I be working out every day thinking about you. Looking at my own eyes in the rear view. Catching flashbacks of our eye contact. Wish I could lay you on your stomach and caress your back.